Gert Kluk met het NOS Journaal. Bij het provinciehuis in Den Bosch is geprotesteerd tegen de afspraken over cultuur en klimaat in het nieuwe bestuursakkoord. VVD, CDA, Lokaal Brabant en Forum voor Democratie gaan in Brabant met elkaar regeren. De aparte portefeuille voor cultuur in het provinciebestuur is opgegeven en de kunsten worden ondergebracht bij vrije tijd. Voor de ingang van het provinciehuis lagen onder meer theaterstoelen. Er is ook geprotesteerd tegen de plannen voor klimaat en milieu. Het aantal coronabesmettingen in Londen is flink gedaald. In de stad zijn er 24 nieuwe gevallen bijgekomen. Londen was verreweg het zwaarst getroffen gebied in het Verenigd Koninkrijk... en is nu de regio waar het virus het snelst verdwijnt. Staat in een analyse van de overheid en een universiteit. De verspreiding van het virus neemt in heel Engeland af. Duitsland zit officieel in een recessie. De economie is de eerste drie maanden van het jaar met 2,2 gekrompen... na een lichte krimp eind vorig jaar omdat de Duitse economie twee kwartalen op rij is gekrompen... is er sprake van een recessie. Het ministerie van Economische Zaken verwacht dat de periode april tot en met juni nog slechter verloopt. De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 1,7 gekrompen. De daling komt vooral doordat consumenten minder uitgaven aan kleding... en diensten als horeca, recreatie en cultuur. Het is voor het eerst in bijna zes jaar dat de Nederlandse economie krimpt... en het is de sterkste krimp sinds de crisis in 2009. De kans bestaat dat Frankrijk komende zomer geen buitenlandse toeristen toelaat. De Franse staatssecretaris van Toerisme zei vanochtend dat de Fransen zelf de sector er bovenop moeten helpen. Hij zei niet of Frankrijk buitenlandse toeristen zal weigeren... of dat gesloten grenzen in Europa het toeristen onmogelijk zullen maken naar Frankrijk te komen. Het weer geleidelijk stapelwolken en in de noordelijke helft van het land mogelijk een bui. Het wordt 12 tot 16 graden. Vanavond klaart het flink op en vannacht koelt het af naar 1 tot 7 graden.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 Step to your girl, let me know it's your world. Straight from the gutter, but I shine like a pearl. Uttering, stuttering, all through the night. Didn't know this love could be so tight. Leave me alone. Leave alone. Zandvoort ook op internet.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 I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up. Right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. can't let this one slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off the roads like I love it, not, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Won't stop, stop. Got so many ops, I be mistaken ops for other ops. Got so many people that I love out of trouble spots. Other than the family, I got to see the you or me. That's just how I think it's either you or me. This life got too deep for you, baby. Two or three of us about to creep where they stayin'. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Got a dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Two-C slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. If it's not the right time, it'll always be another time. I'm not even tripping, we'll just see him in the summertime, whoa, yeah. Can't describe the pressure I be putting on myself, yeah. Really, I just can't afford to lose nobody else, yeah. If they moving shaky, we just do the shit ourselves, well. If I'm moving shaky, Chelsea do the shit himself, yeah. Solo niggas on a YOLO for real. Heard a lot about you, but we don't know for real. Next time, guarantee the truth will get revealed. Black leather glove, no sequins. Yeah, buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No could dance like Michael Jackson. I could get you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could get you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide foot up, right foot slide.